Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Mark Rutte moet zich volgende week donderdag melden in Den Haag. Hij wordt dan verhoord door een parlementaire enquêtecommissie. In die vorm kun je kennen van het onderzoek naar de kindertoeslagenaffaire... Deze commissie wil dat nog breder trekken en alle vormen van fraudecontrole door de overheid onderzoeken. Rutte wordt verhoord in zijn rol als staatssecretaris van Sociale Zaken. Dat was hij lang voordat hij minister-president werd, tussen 2002 en 2004. En later moet hij zich opnieuw melden en dan waarschijnlijk wel in zijn rol als premier. Het demissionaire kabinet gaat toch niet nog een keer energietoeslag overmaken naar mensen die weinig geld hebben. Vorig jaar kregen die eenmalig 1300 euro om te helpen met de hoge energiekosten. Maar dat is nu klaar, zegt verslaggever Wilma Borgman. Al komt er wel iets voor in de plaats. Mensen met een laag inkomen die hun energierekening echt niet kunnen betalen... die kunnen waarschijnlijk volgend jaar een beroep doen op een speciaal noodfonds... dat daarvoor is bestemd. En een verhoging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget... die worden niet ontkend. Dus het zou kunnen dat die twee maatregelen wel in de begroting zitten. Ja, een hogere zorgtoeslag, daar hoorden we gisteren nog dingen over dat zit er niet in. Over dik drie weken is het Prinsjesdag en dan gaan we alles horen. Goed nieuws voor de 190.000 mensen met een Van fiets. Het failliete fietsenmerk is overgenomen door het bedrijf Lavoie. Die naam zegt je waarschijnlijk helemaal niks, maar het moederbedrijf kun je wel kennen. Dat is McLaren, vertelt mijn economiecollega Bart. De naam McLaren die ken je wellicht van de, van de Formule 1 en de peperdure sportwagens... die je heel af en toe eh, wel eens door de straten ziet rijden. En Lavoie is het, eigenlijk het onderdeel van die groep dat nu nog alleen elektrische steps maakt. Opvouwbare elektrische steps. Ja, die dus eh, de motor mobiliteits, elektrische mobiliteitsactiviteiten wil gaan uitbreiden. En maandag wordt er meer duidelijk over de deal en de toekomst van Van Moof. Heb ik nog het weer voor je verspreid over het land.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 Er staat ongeveer 50 kilometer file in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Knap in Burgerveen is de verdraging 10 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Almere Haven. Ruim 20 minuten verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij.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 blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en NRC. In Sliedrecht kan het eten van één of twee eieren per week al schadelijk zijn voor de gezondheid. Mark Rutte wordt volgende week gehoord, onder meer over de kinderopvangtoeslag. Een parlementaire enquêtecommissie bevraagt hem over zijn rol als staatssecretaris tussen 2002 en 2004. Later wordt Rutte gehoord als premier. De Britse dirigent John Elliott Gardiner heeft al zijn concerten voor de rest van het jaar afgezegd... na beschuldigingen over ongewenst gedrag. Zo had hij een operazanger geslagen omdat hij aan de verkeerde kant het podium afstapte.